NOS Nieuws van 11 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Vrijwel geen enkele patiënt neemt een gesprek met de huisarts of specialist op... om achteraf alles nog eens op een rijtje te zetten. Slechts 4% doet dat, blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Minister Schippers zei in maart dat een geluidsopname nuttig is... omdat patiënten dan een betere beslissing kunnen nemen over een behandeling. Maar volgens Zilveren Kruis weten veel mensen niet dat ze het gesprek mogen opnemen... met bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Papierwerk kost de jeugdzorg miljoenen euro's extra. GGZ Nederland keek of de kosten sinds 2015 waren opgelopen. Toen werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Instellingen die gespecialiseerd zijn in zorg voor kinderen met psychische problemen... zijn in totaal 18 miljoen euro meer kwijt aan bureaucratie. Dat is een toename van 10 procent. Laura, de jonge vrouw die een paar maanden in Qatar werd vastgehouden, is terug in Nederland. Ze kwam vanochtend met een vlucht van KLM aan op Schiphol. De vrouw zat sinds maart vast in het streng islamitische land. Ze werd opgepakt nadat ze aangifte had gedaan van een verkrachting. Ze kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete voor overspel en dronkenschap. Er zouden op twee momenten in het jaar eindexamens afgenomen moeten worden. Dat wil het College voor Toetsen en Eindexamens. Eindexamenkandidaten kunnen dan zelf kiezen in welke periode ze welk examen doen. Vandaag krijgen veel scholieren te horen of ze geslaagd zijn. Windmolens op land zullen in de toekomst nog hoger worden. Nu is het maximum 200 meter, maar de branchevereniging van windenergiebedrijven denkt dat het binnen 10 jaar 300 meter kan zijn. Dat is bijna net zo hoog als de Eiffeltoren. De hogere molens vangen meer wind op en zouden zo vier keer zoveel energie kunnen opleveren. Dan nog het weer. Eerst nog zon, maar vanmiddag meer stapelwolken en buien. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen vooral in het zuiden van het land buien. Zondag lijkt het weer droog te worden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar verknoopt het Velsen 5 kilometer. Er staat een kapotte auto.